Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Bij de gaswinning in Groningen ging het in de eerste plaats om geld... en niet om de veiligheid van de inwoners van Groningen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... in een rapport over de aardbevingsrisico's in de provincie. Volgens de raad moeten de betrokken partijen tegenover de Groningers erkennen... dat zij tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met hun veiligheid. Zo moet de relatie met de Groningers worden hersteld. De Onderzoeksraad noemt het ministerie van Economische Zaken... een gesloten bolwerk waar het vooral ging om gaswinning. Koerdische strijders bij de Iraakse stad Erbil hebben een aanval van islamitische staat afgeslagen. Vannacht zou er zwaar zijn gevochten tussen Erbil en Mosul. In het gebied wordt een soort loopgravenoorlog gevoerd met aan de ene kant de Koerdische Peshmerga, die heeft Erbil in handen, en IS aan de andere kant, dat is in Mosul de baas. De stichting Rohama, die drie imams in Nederland had uitgenodigd, is verbijsterd dat minister Koenders de visa voor de drie heeft ingetrokken. Volgens de stichting bevestigt dit dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland niet geldt voor bepaalde minderheden. De imams zouden begin volgende maand in Rijswijk spreken bij een benefietevenement van de stichting. Koenders besloot de visa in te trekken naar nieuwe informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. GGD Gelderland-Zuid waarschuwt voor kinkhoest in die regio. De GGD krijgt ruim 30 meldingen per maand. Dat zegt een arts bij Omroep Gelderland. Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en is levensgevaarlijk voor baby's. Voor volwassenen is kinkhoest niet gevaarlijk. Mensen die hoesten wordt geadviseerd de hand voor hun mond te houden en niet op kraamvisite te gaan. Het weer. In de loop van de dag breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, tegen de avond meer kans op regen. En vrijdag en in het weekend wisselvallig en rond de 6 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat 3 kilometer bij Batuverdorp na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer open. Op de A13 richting Rotterdam 2 kilometer bij de Afritberg Roodreis. Daar is één reis dicht.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 Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. is shiny diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of your business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of your business when Kanye is around and free.